5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In München is het proces begonnen tegen de Duitse IS-verdachte Jennifer W. Ze wordt verdacht van oorlogsmisdaden en moord door nalatigheid toen ze in Irak zat. Volgens aanklagers is ze medeverantwoordelijk voor de dood van een Jezidi-meisje van vijf. Ze stierf door uitdroging nadat ze vermoedelijk als slaaf aan de vrouw en haar man was verkocht. Het zal nog even duren voordat er wettelijke regels komen... waarmee kinderdagverblijven kinderen kunnen weigeren... als ze niet tegen kinderziektes zijn gevaccineerd. D66 heeft een wetsvoorstel ingediend... maar staatssecretaris Van Ark heeft nog even tijd nodig om erop te reageren. Ze vindt het voorstel interessant, maar zegt dat er wel juridische en ethische haken en ogen aan zitten. Het kabinet laat onderzoek doen en dat is pas op 1 juli klaar. Van Ark zegt wel dat ze geen enkel middel schuwt om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Rusland heeft de rechten van oppositieleider Alexei Navalny geschonden... door hem huisarrest op te leggen en andere beperkende maatregelen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. Navalny kreeg in de afgelopen vijf jaar een paar keer huisarrest... toen hij samen met zijn broer verdachte was in een verduisteringszaak. Volgens het Europees Hof staan de straffen niet in verhouding tot de aanklachten. Als voorbeeld noemt het Hof het gebrek aan mogelijkheden... om te communiceren met de buitenwereld. Navalny beschouwt de uitspraak als een overwinning. Een groot deel van de treinen rijdt weer normaal. NS verwacht dat de kapotgetrokken bovenleiding bij station Wees om half acht vanavond zal zijn gerepareerd. Tot die tijd zijn er wel nog vertragingen voor het treinverkeer tussen Schiphol en Diemen-Zuid. De NS adviseert de reisplanner te raadplegen. Het weer in het uiterste zuiden bewolkt en daar is nog lokaal kans op een bui. In de rest van het land vrij zonnig en droog. Morgen is het zonnig met een stevige koude noordoostenwind.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 Ik noem nu de files met meer dan 10 minuten vertraging. Dat zijn de A9 Amstelveen richting Den Helder... tussen Akersloot en Heilo 6 kilometer met een kwartier vertraging... Ruim 10 minuten vertraging op de A10 tussen Amsterdam-Slotervaart en knooppunt Koenplein.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 It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark, and this broken.